ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Zware regenbuien hebben gisteravond voor overlast gezorgd in Drenthe. In Assen liepen straten onder en ook in het dorp Bijlen hadden ze last van de vele regen. Daar kwam het water volgens RTV Drenthe zo hoog te staan dat putdeksels losraakten. Ook zijn er bomen omgewaaid en liggen er takken op de weg daar. In delen van Bijlen viel ook de stroom uit. Ook in Limburg waren pittige buien. Onder meer in Venlo stonden straten blank en in Toorn, vlakbij Roermond, werd een dorpsfeest kort stilgelegd door noodweer. Een beruchte bendeleider uit Ecuador wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Hij moet daar voor de rechter komen voor onder meer drugs- en wapenhandel. Bendeleider Vito ontsnapte vorig jaar uit de gevangenis... waar hij een straf van 35 jaar uitzat voor meerdere misdrijven. Vorige maand werd hij opnieuw opgepakt. De VS en Ecuador hebben niet bevestigd dat hij is uitgeleverd. Zijn advocaat wel. Pak je vandaag het vliegtuig vanaf Schiphol naar je vakantiebestemming... dan kan het zijn dat je langer moet wachten bij de incheckbalies en bij de beveiliging. Het is vandaag de drukste dag van het jaar op de luchthaven. Er vertrekken zo'n 86.000 mensen. Wij bereiden ons daar natuurlijk op voor. Eh, een van de belangrijke dingen voor ons is ervoor te zorgen dat als we veel reizigers hebben... dat we ook veel medewerkers hebben, van schoonmaak tot security... Eh, van collega's hier in de vertrekhal die mensen op weg helpen als ze vragen hebben... om ervoor te zorgen dat we mensen een goede start van hun reis bieden. Schiphol geeft het advies om op tijd te komen, maar ook weer niet te vroeg. En dan nog nieuws over deze artiest. is het doei in plaats van hello. De Franse DJ en producer Martin Solveig stopt namelijk met optreden. Tijdens een festival in Frankrijk gisteren zei hij dat het zijn laatste show was. En waarom de DJ van 48 niet meer op wil treden is niet bekend. Heb ik het weer nog voor je. Eerst nog zonnig. Vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking en uiteindelijk ook buien. Later in de middag dan ook kans op hagel en onweer bij 22 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat door de werkzaamheden alweer 12 kilometer file tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep.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 De veestapel krimpt verder, dat blijkt uit cijfers van het CBS. Voor het eerst in bijna een halve eeuw zijn er minder dan 10 miljoen varkens in ons land... en ook het aantal runderen neemt af. Voor Schiphol is het vandaag de drukste dag van de zomer. De luchthaven verwacht zo'n 86.000 vertrekkende passagiers. In totaal reizen er in juli en augustus 13 miljoen mensen via Schiphol. Zware regenbuien hebben gisteravond voor overlast gezorgd in Drenthe. In Assen liepen straten onder en in Bijlen stond het water op verschillende plekken zo hoog dat putdeksels losraakten, meldt RTV Drenthe.